7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS. Wikileaks-oprichter Julian Assange zegt dat hij zich vrijwillig overgeeft aan de Britse politie... als hij morgen zijn zaak tegen Groot-Brittannië en Zweden verliest. Hij zou dan na 3,5 jaar zijn schuilplaats verlaten. Groot-Brittannië wil Assange arresteren om hem uit te leveren aan Zweden... omdat hij daar wordt verdacht van verkrachting. En morgen bepaalt een commissie van de VN of Groot-Brittannië het recht heeft hem te arresteren. Binnen de EU is Nederland een van de landen met het strengste asielbeleid. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie in de Volkskrant. De kans op een verblijfsvergunning voor een asielzoeker is in Nederland kleiner dan bijvoorbeeld in Duitsland, België of Zweden. Nederland ontvangt volgens het WODC weinig vluchtelingen die kansloos zijn, zoals Oost-Europa of West-Afrika. Daar staat tegenover dat er relatief veel kansrijke vluchtelingen naar Nederland komen, zoals uit Syrië en Eritrea, maar voor die groep is Nederland strenger dan andere EU-landen. De noodtoestand in Frankrijk leidt tot schendingen van de mensenrechten. Dat zeggen Amnesty International en Human Rights Watch. Sinds de aanslagen in Parijs in november is de noodtoestand van kracht... en sindsdien heeft de politie meer dan 3000 huiszoekingen gedaan... en meer dan 400 mensen verplicht om op dezelfde plaats te blijven wonen. Veel van hen mogen s'avonds hun huis niet uit en moeten zich dagelijks melden. Franse moslims zeggen dat ze doelwit zijn vanwege hun geloof, niet omdat er verdenkingen zijn. Vrijdag vergadert het Franse parlement over de noodtoestand. Honda roept in de Verenigde Staten 2,2 miljoen auto's terug vanwege problemen met de airbags. Doordat die soms met grote kracht openen, kunnen er metaaldeeltjes losschieten. En wereldwijd zijn er zeker 11 mensen door om het leven gekomen. Of ook in Nederland auto's terug moeten naar de garage is nog niet duidelijk. Het weer. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In de loop van de middag wordt het dan weer geleidelijk droog...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 tussen Hoevelaken en Bunschoten 3 kilometer. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg... bij elkaar opgeteld 9 kilometer file. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 3. En de A15 van Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse... 2 kilometer door een ongeluk.